Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Kort voordat Roger Stone aan zijn gevangenisstraf zou beginnen... heeft president Trump die straf kwijtgescholden. Stone was veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel. Hij werd schuldig bevonden in het zogenoemde Mueller-onderzoek... naar de Russische connecties van het campagneteam van Trump. Veel democraten zijn verontwaardigd over de kwijtschelding door Trump. Presidentskandidaat Biden noemt het misbruik van de macht. De Verenigde Staten willen 25% extra importheffingen gaan innen voor producten uit Frankrijk. Dat kan worden gezien als een straf voor de digitax waar Frankrijk plannen voor heeft. Parijs wil zo belastingontwijking door grote techbedrijven als Apple, Facebook en Google tegengaan. Op de Amerikaanse lijst voor extra heffingen staan make-up, zeep en handtassen uit Frankrijk. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. In 24 uur tijd kwamen er wereldwijd bijna 230.000 bij. De grootste brandhaarden zijn volgens de WHO nog altijd de Verenigde Staten, Brazilië en India. Ook in Zuid-Afrika verslechtert de situatie. In België moet vanaf vandaag ook in winkels, musea, gebedshuizen, bioscopen en andere openbare gebouwen een mondkapje worden gedragen. Tot nu toe gold die verplichting alleen voor contactberoepen zoals de kapper en in het openbaar vervoer in België. In de schaatswereld wordt bedroefd gereageerd op de dood van Lara van Ruiven. De shorttrackster overleed gisteravond in een ziekenhuis in Perpignan... aan de complicaties van een auto-immuunziekte. Teamgenoten van Van Ruiven, voormalig ploeggenoten... sportkoepel NOC-NSF en de Internationale Schaatsunie laten weten... dat de verslagenheid groot is. Lara van Ruiven won vele medailles. Op de 500 meter was ze wereldkampioen. Ze was 27 jaar.